Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij publieke omroep moet meer toezicht komen en presentatoren moeten begeleiding krijgen. Dat zegt de commissie van Rijn in de, resultaten van hun onderzoek naar de veiligheid op de werkvloer bij de NPO. Dat deden ze nadat de Volkskrant schreef over misstanden bij De Wereld Draait Door en NOS Sport... Er moet echt iets veranderen, zegt de commissie. Te veel hebben we gezien dat het onduidelijk is wie nu eigenlijk verantwoordelijk is voor de zorg voor het personeel. Mede daardoor is te veel weggekeken en zijn mensen te weinig aangesproken en zijn de verantwoordelijkheden zoek gemaakt. Een veilige werkomgeving staat of valt met goed leiderschap. Tijdens het onderzoek sprak de commissie met meer dan 200 mensen van allerlei programma's en redacties. En ongeveer 2500 medewerkers vulden een vragenlijst in. Er staan duizend trekkers in het centrum van Brussel. Er is een groot boerenprotest aan de gang tegen nieuwe Europese landbouwregels. En die zitten ook deze jongen dwars. Als jonge kerel ben ik hier, 19 jaar. Ik, waar, ik ben loonwerker, dus niet rechtstreeks voor de landbouw, maar onrechtstreeks worden wij wel gehinderd in ons werk. En we gaan uh, naar Lumme het klaverblad, eh, gedeeltelijk afzetten. Het is inmiddels een puinhoop in Brussel. Er wordt vuurwerk afgestoken. Een, buur een boer heeft zijn mestwagen opengezet... en er werd gegooid met bierflesjes en eieren. nog een groot protest dan, maar dan in Finland. Vandaag en morgen staken daar zo'n 300.000 mensen. Supermarkten en scholen zijn dicht en er stijgen en landen bijna geen vliegtuigen in Helsinki. De Finnen staken tegen pittige bezuinigingen van de regering op de arbeidsmarkt. En opnieuw zijn er bij een dierenverzamelaar in het Limburgse plaatsje Echt Zusteren verwaarloosde beesten weggehaald. Drie jaar geleden grepen ze daar ook al in, maar nu was het dus weer raak. De dierenbescherming vertelt wat ze aantroffen. Heel veel dieren in hele slechte omstandigheden. Het eh, betreft een erf met daarop een woonhuis en een aantal vervallen schuren. En eh, toen we daar aankwamen vonden we eh, in die schuren en in het huis meer dan 60 honden, 50 kippen, katten, ponies, een veulen en paarden. Nou, die waren er dus slecht aan toe. De vrouw had al een verbod gekregen op het houden van dieren, maar was daartegen in beroep gegaan en in de tussentijd was ze doorgegaan met het verzamelen. Voor alle dieren is een plekje gevonden bij een opvang. Het weer nog. Op de meeste plekken droog en behoorlijk zonnig. Vanmiddag blijft dat zo, al zijn er dan ook wel wat wolken. Het wordt vandaag een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB Verkeersinformatie. Het is nog steeds file rijden op de A9 helaas, vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein gebeurde een ongeluk en er is één rijstrook dicht. De vertraging is ongeveer 50 minuten. Verder staat er een auto in brand op de A10, de ring van Amsterdam, bij Zeeburg.